Kees Groot met het NOS-journaal. De man die gisteren is aangehouden op Schiphol is een Pool van 25. Volgens de marechaussee had hij gezegd dat hij een terrorist was. Hij had twee rugtassen bij zich, maar daar bleken geen gevaarlijke stoffen in te zitten. De Pool had wel flink gedronken, zegt de marechaussee. Een deel van Schiphol werd gisteravond ontruimd. Volgens een advocaat was de Pool op weg naar huis... en had hij voor het eerst in drie maanden weer iets gedronken. ABN AMRO gaat door met het helpen van klanten die bezittingen hebben in belastingparadijzen. Topman Gerrit Zalm ziet geen reden om te stoppen met de omstreden constructie via de Kanaaleilanden, die aan het licht kwam door de zogeheten Panama Papers. Volgens Zalm is de constructie niet bedoeld om geld verborgen te houden voor de fiscus. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk toezicht komt op het naleven van het EU-vluchtelingenakkoord met Turkije. Veel partijen zijn bezorgd over berichten dat Turkije nog steeds vluchtelingen terugstuurt naar oorlogsgebieden in Syrië. Premier Rutte wil de Europese Commissie vragen het toezicht op de afspraken met Turkije te organiseren. De nabestaanden van Els Borst hebben vrede met de straf die Bart van U heeft gekregen. De man die de oud-minister doodstak is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, ook voor het doden van zijn eigen zus. Het OM had ook acht jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. De familie legt zich daarbij neer. De familie van Van U had juist wel op een celstraf gehoopt. De Spaanse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in januari vorig jaar. De man zou wapens hebben geleverd aan terrorist Koulibaly, die vijf mensen doodde in een Joodse supermarkt. De 27-jarige wapenhandelaar werd opgepakt bij een inval in een huis in Malaga. Het weer, zon, sluierbewolking en een enkele onweersbui. Vannacht is er kans op mist. Morgen wisselend bewolkt en smiddags wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 richting Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten. Richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken over 13 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag over 8 kilometer tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Op de A9 richting Diemen voor en Diemen 4. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en de Meer en over 12 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen de Wambacht en Sliedrecht 7. Richting Rotterdam voor Papendrecht ook 7 kilometer. Dan de A16 richting Breda, tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum over 9 kilometer. De A20 naar Gouda, de nasleep van een ongeluk bij Rotterdam-Krooswijk tot aan Moordrecht 8 kilometer. A27 Utrecht-Almere over 14 kilometer tussen Beeldhoven en Huizen. De A28 Utrecht-Zwolle over 16 kilometer tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort. A44 richting Den Haag vanaf Leiden tot Wassenaar 3 kilometer.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 Stuur het even door via de Facebook ZFM Beachmasters. Het is uh, eh, 7 over 6. En eh, dat niet alleen. We hebben vandaag wat mensen in de studio. En eh, een cursus, een verjaardag. En ja, die andere is er nog niet. Dat is presentatie deel 2. Die is nog op vakantie, denk ik. wat gaan we vandaag allemaal doen? Ja, we hebben het weer en het verkeer natuurlijk om de half uurtjes. Maar we zijn met twee uur vandaag, dus dat is twee keer. En we hebben nog wat evenementen hier in Zandvoort en Bloemendaal Zee... voor aanstaand weekend voor jullie. En... De ehm, oude classic en de gouden oude en de plaat van de week van vorige week. En eh, ja, wie hebben we vandaag? je mag jezelf wel even voorstellen hoor, ik bijt niet. Ja, hoi, ik eh, ben Casper. Iedereen kent me denk ik eh, wel van Goedemorgen Zandvoort. Ja, maar dat is een andere categorie. Maar dat is een hele andere categorie. Ja, die luisteren hier niet naar man. Ja, dat weet ik. Dan worden ze zo de stoel afgeblazen, daar hebben we niks aan. En we hebben er nog een. Hallo, Max hier. Hey Max, hoe is het? Zie je ZFM Zandvoort. Ja, hoe is het? goed vandaag. Ja, lekker bezig. Ja, dat vind ik ook. Ik ben ook lekker bezig. Jij bent ook lekker bezig, want je bent gewoon live op de radio. Kijk. Hey, hey. Woe, ben ik echt live nu? Ja, live en dan live kan het niet. Woe! <laughs> jongen, jongen, de allereerste keer in tien jaar tijd. Nou, dat is toch Bijna mooi. Bijna tien jaar tijd. Nou. Ja, dat, dat, dat, eh, die paar dagen extra, weekje, dat maakt gewoon niks meer uit. Of wel? Nou, nee hè. <laughs> nee, dat maakt niks uit. Het is toch vrijwillig. Dus uh, <laughs> maakt... Eh, zijn geen eh, duizenden mensen die er gaan over schrijven, gelukkig. Nee, ik hoop het wel. Ja. een beetje naambekendheid, Max. Dat mag toch ook wel een keer, of niet? Nou, nou, nou. Later wel, als ik groot ben. En een DJ ben. Een radio-DJ niet te zeggen, hè? Eh, uh, ja, wel. <laughs> of wil je een tv-DJ eh, nou, worden? Nou, ik word een radio-DJ. Ja, gewoon lekker op de En waar word je dan? Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, dat het even stil was. Moest even nou, ik hoop gewoon dat je lekker bij 538 of Slam FM komt. Want dan heb je het heel goed voor elkaar. In ieder geval, dat is één ding wat zeker is. Maar gewoon klein beginnen en dan eh, steeds verder. Hey, eh, jij wil een nummertje aankondigen? Ja. Begin maar. Zet hem maar aan.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 En hey, dit is eh, Shia Sheep Chills, de Radio Edit 2015. steeds bij eh, de lokale radio van Zandvoort, niet te vergeten. En eh, er was gisteren weer wat aan de hand. Ja, er is altijd wel wat aan de hand. Voor degene mensen die het nieuws in de gaten houden, Schiphol gisteravond. was één grote chaos, niet te vergeten. En eh, ja, wat was daar nou precies aan de hand? Dat, die informatie is nog niet vrijgegeven. Eén ding is wel zeker, ze hebben in ieder geval een, een, Belgische auto doorzocht. En twee mensen gefouilleerd, maar die mochten daarna weer de weg vervolgen. En er is eentje aangehouden met een vermoedelijk explosief, dachten ze eerst. Weet jij er iets meer van, Casper, of niet? Uh, nee. Nee? nee dus ik weet er niks van. Nee. Nee, geen nieuws? Nou, ik weet dat het eh, uiteindelijk toch niks was, maar... Eh, nee, je verder weet, ik niks. Nee, voor de rest is ook geen informatie verder. Maar je wist wel dat er wat aan de hand was daar. Uh, nou ja, ik heb het ergens gehoord, maar ik weet niet meer waar. Max, wist jij dat er wat aan de hand was op Schiphol gisteravond? Nou, ik niet. Nee, nee, nee. Wist je het niet? Hij is er nooit zoveel nieuws. Nou, nou, in ieder geval gisteravond op Schiphol was zo Schiphol afgesloten. Er reden geen bussen, treinen... En eh, taxis mochten ook weer naar binnen. Er stond een zwaar bewapende marechaussee met bivakmutsen en kogelwerende vesten. Er zijn drie mensen aangehouden. Waarvan de... Oh, of tenminste, de, hoe, heet, hoe noemen ze dat nou? Explosieve opruimingsdienst. Die moesten eh, ook even te pas komen. Want eh, hij had een, koffer bij zich, maar die was verdacht. Achteraf oh, bleek dat daar geen bom in zat. Gelukkig. Ja, dat, absoluut gelukkig. Ja. <laughs> En er waren nog twee andere mensen aangehouden. Maar die waren onterecht vastgehouden. Dus die zijn we vrijgelaten die avond. Oké. En eh, Schiphol is eh, drie aan eh, vier uur lang afgesloten geweest. Zover ik weet. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, hè? dat is het mooiste van alles. <laughs> nee, maar Schiphol was afgesloten geweest en tot die tijd mocht niemand Schiphol in of uit. En er gebeuren vreemde dingen hier in Nederland. Dan Brussel, dan zit je weer eens in Parijs en dan... Ja, ja, allemaal van die dingen. En het begon allemaal in Egypte. Net toen ik op vakantie wil gaan, nou. Dus had ik dan weer een minpuntje dus, van deze dag. je vakantie was gelijk in het water gevallen? Nou, nee, dat niet. Ik ging wel mijn vliegtuig. En eh, mijn computer doet het niet. Stressed out. 21 Pilot, hier ZFM. wish I found some better sounds no one's ever heard.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 You got a fast car. See it fast enough, you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or this way Mascar Future Dakota, ZFM. Half. Hey Casper, eh, ik probeer uitzending te doen, niet er doorheen praten. <laughs> oh, dat is alweer afgelopen. Het eerste half uur zit er alweer op. Wat gaat dat snel vandaag? Wat is er aan de hand, Casper? Nee, niks? Ik, ik kreeg eh, iets door, maar niet Nee? Vandaag niet? Oké, nou het is half zeven. Dat betekent dat we weer een weerberichtje klaar hebben staan. Het weer van Metergroep voor de avond, morgen en overmorgen. Een afwisselende van... Huh? Staat er ook echt wel lekker in Nederlands. Een afwisseling van zon en wolken en een lokale bui. Mogelijk met onweer en hagel. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en steeds meer plaatsen mist. Het koelt af tot lokaal 3 graden. Morgen net als vandaag flink wat zon Later stapelwolken en enkele regenen of onweersbui. Het wordt 15 graden. Vrijdag regenachtig. Dit was het weer van Meteo Groepie. Nou, jullie weten waar ik files staan vandaag. Ik noem ze voor 10 minuutjes al lang. Rick op de A1 Amsterdam, Amersfoort. 18 minuten vertraging tussen Blarikum en Eembrug. Op de A1 Apeldoorn, Amsterdam. 26 minuten vertraging tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Op de A12 Utrecht-Den Haag 19 minuten vertraging tussen Gallen-Koppenbrug en de Meren. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 11 minuten vertraging tussen knooppunt Teensbergplein en Nieuwekerk en IJssel. Op de A27 Utrecht-Breda 16 minuten vertraging tussen Lekmond en Industrie Avelingen. En op de A4 Amsterdam-Delft 11 minuten vertraging tussen Hoek, De Hoek, De Hoek, Hoek, Hoek en nu verder. En eh, weet je wat, doen we deze nog even. En op de A9 Amstelveen, knooppunt Diemen. Zes minuutjes vertraging tussen Weesp en Diemen. I am in control. I'm in control. Aluna George. take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. sorry for your legs, fast, girl. You are no favor, no allow me. Say you are in control, but me a the real. know hoorde je En Olaf Helden. That's that, you know, here ZFM. En uh, we hebben er natuurlijk weer speciaal eentje van Vanity niet te vergeten. Ik weet niet of ze, eh, of ze erachter komt, maar dat maakt allemaal niks uit. Tom Brown, Funky voor Jamaica hier op ZFM Beatmasters. Funking for Jamaica, DFM Beachmasters. En eh, we hebben niet te vergeten een eh, hele kleine korte nieuwsflits. Live vanuit Studio 44, dit is Max. Hallo allemaal. Hallo eh, Max. Wat, wat moet ik doen? Nou, jij zou wat vertellen over Maurice, volgens mij. Oh ja, zet hem maar een plaatje aan. Dan kan ik het vertellen. Ja, nou, je, eh, je hebt twee seconden dan. Dat wordt hem niet. Begin maar alvast met praten. Ik zet hem zo aan. Welk plaatje gaan we draaien? <laughs> Shawn Mendes, Camille Cabello. I, don't, I know what you did last summer. Oké. Ja, beste luisteraars. Dit is CFM. En uh, Maurice die is er even niet. Omdat, uh, ja, ik weet ook niet waarom. Maar hij is wat later dan we dachten. Hij is ook de, de gast vandaag. Hij is gewoon hartstikke sloom. Maar ja, <laughs> wat maakt het uit vandaag? Ja, we gaan gewoon... Uh, het betekent niet dat de show uit de hand loopt. De show blijft gewoon doorgaan tot 8 uur. En die hoor je hier op ZFM. De beste van Zandvoort. En dus ook van hier. En dat vind ik dus.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 Eerst uur zit er alweer bijna op. Vandaag maar twee uurtjes te gaan. Vorige week vrijdag hadden we de Gouden Ouwe. En de Gouden Ouwe verstaat niet verkeerd onder. Wish You Were Mine, Philip George. luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters, beste radiostation van Zandvoort. Of uh, radiozender eigenlijk. Radiostation ZFM Zandvoort, Zigo kanaal 40 106.9 of vanaf via de website www.zfm-live.nl vanafgelopen van afgelopen vrijdag. Aanstaande vrijdag weer een nieuwe. En u weet, is het wel weer een gauw houden. Dit was Philip George, Wish You Were Mine. En omdat Max het zo goed doet, even een applausje. Kijk, dat doe je goed, dat doe je goed. En wij gaan lekker verder met eh, Mike Pasner. Hij took a pill in Ibiza. Laatste 10 minuten in voor het reclame.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 Heerlijk dit. Hopen dat nog iets vandaag nog komt. Waarom is Jan zo sloom? Ik weet het allemaal niet meer. Ik wou als jullie het weten. Omdat het mooi is. Ja, hallo. <laughs> Ja, hey, maar Vanity, weet je wat het is? Jij hoort dit niet. Nee. We hebben zo'n heel leuk achtergrondgeluidje. Even twee seconden, kan je het horen. Ja, die is leuk, hè? Die het wel spannend. Ja, nee. weet ik. Hij duurt niet spannend. Nee? Ik hoorde hem niet eens. Nee, maar jij hoort hem via de koptelefoon. Ik hoorde alleen zo... <tsk> Iets. Nou, dat is ook de achtergrond. <laughs> maar dat maakt niet uit, maakt niks uit, maakt niks uit. Ik heb nou. er veel meer, hoor. Dat wil je niet weten. Ik heb... Uh... ik even eentje doen voor de lol? Doe maar. Weet je, we zijn nu toch bezig en eh, ja, ik weet het anders ook niet meer. Doe een leuke. Ja, leuk dat je luistert. En voor mij zit het er vandaag helaas weer op, beste luisteraar. Oh ja, staan we er toe? Nee, <laughs> blijven. <laughs> dat willen ze wel, maar het is voorbij. Ik moet naar huis toe. Ik moet lekker avondeten en dan moet ik weer naar, weg, weer, naar bed bedoel ik en lezen. Maar oh morgen is het weer school. School, school, school. Lekker werken. En daarna lekker, als ik uit school kom, ZFM luisteren. En naar wie ga je luisteren dan? Want ik ben er niet morgen. Dat wordt een beetje moeilijk. Ja. Thomas is er wel. En uh, wie nog Hans is er morgen. En Bart is er morgen. En eh. eh hoe heet die? Eh? Te veel om op te noemen. Gewoon te veel om op te noemen. <laughs> hey, uh, luister jij vrijdag ook weer naar ons, of niet? Ja, doe ik iedere vrijdag. En, ik, en, eh, eh, nou, sterker nog, Maurice, En sterker nog, soms dan doe ik dat zelf in de tuin. In de tuin? Dan zit ik op de trampoline met mijn radio. Is het lekker zonnig? Is het 20 graden? Dan ga ik op mijn trampoline met... Uh, met mijn radio op het stoeltje. En dan ZFM. Ja, lekker uh, boem boem. Knallen met die dingen. Nou, lekker gezellig. Dan spring je live door de radio heen. Yeah. Nou, ik ben nu ook live, hoop ik. Want... Eh, <laughs> anders doe ik het voor niks volgens mij. Het is hartstikke live, ja. <laughs> maar ik weet het allemaal niet hoor. Het kan aan mij liggen. Ik wil ook niet hebben. Maar Volgens ik mijn moet... vader wel trouwens. Ik, vraag, ik zeg altijd, kan het tonnetje beter? En dan zegt hij sowieso weinig. Of dan zegt hij zoveel. Ik zeg, ja, een beetje hebben mag wel toch, of niet? Ja. Tonnetje of vijf mag ook. Maar dan zegt hij gelijk dat ik gek ben ik ook. Maar dat maakt niks uit. <laughs> Kijk, dat allemaal terzijde, weet je wel. Dat, eh, daar kunnen we niet zoveel aan doen meer. En dan moet eh, ik zeggen dat we afscheid gaan nemen. Nee, nog niet, man. Je bent veel te vroeg. Oh, wanneer dan? Nou, over zes minuten, Bas. Oh, ja, dat past Dus je kunt me nog even horen. We gaan nog even een klein nummertje doen en dan komen we bij jullie terug. We gaan lekker beginnen met uh, Veldhuis en Kempert. Oh? Zeg je nou gewoon over, oh, hè? Oh? Nee. Ik wel. Oh? Ik wou dat ik jou was live van Zandvoort. Ik ben altijd de schouder de troost in zekere zin.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 En jij was dan die ik was. En wij dan nog steeds bij was. Nee. Jawel, kom op, we zijn live. Veldhuis en Camper, ik wou dat ik jou was. Woe. Hey Max. Hallo. Ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo, mannetje van de radio. <laughs> zeggen ze allemaal tegen mij. <laughs> je bent ook een mannetje van de radio, of niet, vandaag? Zeker weten. <laughs> hey, eh, ik heb, goed nieuws, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ja. Ik heb goed nieuws voor mij. nieuws? Nee, ik heb alleen goed nieuws voor mij, maar wel slecht nieuws voor jou. Wil je het weten? Dat wil je weten als eerst, Max. Goeie nieuws. Nou, het goede nieuws is dat ik nog een uur mag. Het slechte nieuws is dat jij weg moet. <laughs> nou, dat is geen grap. Het is gewoon slecht nieuws. <laughs> ja, maar eh, ik heb het heel leuk gevonden bij ZFM. En ik ook. Ik vind het heel leuk eh, dat ik luisteraar ben. En dat jullie er gewoon mee doorgaan. Want dat is ook eh, het doel wat ZFM heeft. Hé hey Max, gaan we straks samen aftellen naar het nieuws? Juist. En Wacht even, oké, dat doen we nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, doei!